is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet is niet verrast over de forse maakte vanochtend bekend dat in 30 jaar nog nooit zoveel mensen zonder werk hebben gezeten. Het CBS zegt verder dat verkochte koopwoningen in januari bijna 10% goedkoper waren dan een jaar eerder... en dat het consumentenvertrouwen sinds 1986 niet meer zo laag is geweest. Of er extra bezuinigingen komen besluit het kabinet pas als er nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau zijn. Die worden volgende week verwacht. In het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus is een zware explosie geweest. Dat gebeurde vlakbij het hoofdkantoor van de regerende baatpartij. Volgens ooggetuigen ontplofte een autobom tussen het kantoor en de Russische ambassade. Syrische activisten melden dat er zo'n 30 mensen zijn omgekomen. De Syrische staatstelevisie spreekt van een terreuraanval. In Jemen is een Nederlander een week lang vastgehouden. Volgens de autoriteiten in Jemen wist de Nederlander te ontkomen aan zijn ontvoerders... die banden hebben met, zouden hebben met Al-Qaeda. Hij zou nu in een hotel in de hoofdstad Sanaa zijn ondergebracht. Advocaat Bram Moskowitz heeft bij het beroep van zijn tuchtzaak gezegd dat, het hem, dat hem dingen te verwijten vallen en dat hij dat betreurt. Ik ben tekortgeschoten in administratie en heb afspraken met cliënten slecht vastgelegd. Moskowitz werd eind vorig jaar door de tuchtrechter geroyeerd omdat hij stelselmatig grote sommen contant geld heeft aangenomen zonder dat te melden, omdat hij zijn jaarrekeningen niet heeft opgestuurd en omdat hij zijn verplichte studiepunten voor bijscholing niet heeft gehaald. Nike stopt voorlopig met het sponsoren van atleet Oscar Pistorius. Het Amerikaanse sportmerk zegt dat het besluit geldt zolang de rechtszaak tegen de Zuid-Afrikaan loopt. Pistorius zaten in Zuid-Afrika terecht voor moord op zijn vriendin Riva Steenkamp.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 选拔。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 at night Staat Stil op ZFM. Bad English. Het is tien over twee. Het is een eh, leuke uitzending. Een nieuwe uitzending. Een uitzending eenmalig. Namelijk ZFM Open Huis. Je kunt langskomen bij de studio. Vind je het leuk? Van, eh, tot en met 4 eh, uur kun je langskomen. En misschien wil je wel een plaatje aanvragen. Misschien wil je wel iets op de radio zeggen. Waaronder de groetje. Geen enkel probleem. Kom er langs. En ehm, heb je daar niet de tijd voor? Kijk dan in ieder geval even op de webcam www.zfmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl En dan het kopje live kijken. Dan zal ik even zwaaien naar je. Zometeen muziek van de Police, Douwe Bob en hier is Ruben Heijn. Elephants. The elephants left through a hole in the wall And it can't be right to pretend that it all didn't happen Because it did She turned away just silent And that's it And it seems that we both forgot We try to be something we are not known But tonight we've shown the truth Because that's what elephants do Oh, it's so mistaken talk And we can't even see It's our own heart that is breaking Breaking the rules The elephants will come back And they sure don't like to be ignored Like they have been before Like a bunch of fools And it seems that we both forgot We try to be something we're not known but if we can't live with the truth the elephants cannot live too And elephants die alone Elephants die let us start to remember all the things that we want to do. We should just get the food over candlelight. I know I want to crush all the tables with you. I want to dance just like elephants do. I want to wreck everything that I once held for our place. lekker liedje zeg. Het is een van mijn favoriete zangers op dit moment. Ruben Heijn en Elephants. Het is vandaag open plezier van Stanford. Tenminste de komende twee uur. Je bent welkom om langs te komen. Zo dacht ook eh, Lars erover. Lars, goedemiddag. Leuk dat je langs wil komen. Oud ben jij? Ik ben acht jaar. Acht jaar. En ben je wel eens hier in de studio geweest? Nog nooit. Wat vind je ervan? vind het best cool. Ja, vind je het cool? <laughs> vind je het leuk om zometeen even een, eh, een liedje in te starten? Op een knopje te drukken bijvoorbeeld? Ja. Gaan we dat zometeen doen. Goed. hey, Lars, jij bent eh, al druk bezig met de Kids Adventure Week geweest, hè? En jij hebt meegedaan aan de... Etalagespeurtocht. Etalagespeurtocht? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, op, bij een paar winkels... Ja? Zitten dan letters op het raam en die moet je dan zien te vinden... Ja. En dan een zin ervan te maken. Is dat gelukt? De zin nog niet helemaal. Oh, jullie zijn nog, jullie zijn nog niet helemaal klaar. Jullie zijn nog bezig. Ja. Oké. Heb je al een idee wat die... Nou, nee, dat mogen we niet zeggen voor de radio. Hè? Dan, dan weten andere mensen het ook. Dat is niet goed, hè? Nee. Heb je al... Eh, dus, is dus, eh, eh, dus, met wie doe jij mee aan die speurtocht? Met... Isa. Ja. Dat is mijn nicht. Ja. Mijn zus Sam. En mijn moeder Annelies. En eh, de rol van eh, je moeder, eh, die bemoeit zich ermee of bemoeit ze zich er niet mee? Of kijkt ze alleen maar in de etalages wat voor moois erin hangt? Allebei. <laughs> ze helpt ook wel een beetje. Ja. hey Lars, woon jij in Zandvoort? Ja. Heb jij nog andere activiteiten gedaan? Ja. Ja? Wat heb je nog meer gedaan? Ik heb nog de vossenjacht gedaan. Vossenjacht, oké. En, wat, en wat moest je daar doen? Moest je allemaal figuren zoeken. En ehm, die geef je toen een letter. Ja. En ehm, daar moet je ook een zin van maken. En waar was dat? Dat was ook hier gewoon in Zandvoort. Oké, gewoon hier in het centrum, in de het dorp. Oké. En was leuk? Ja, heel erg. En heb je verder nog plannen wat je wil gaan doen? Nee. Nee, je ziet wel en misschien is er nog wat leuks. Ja. hey, wat je nu gaat doen, moet je even naar mij te komen. Je gaat even een liedje instarten. Is dat even leuk? Ja. Moet je even je koptelefoon, koptelefoon af? Kom maar, ja. Lars doet er en interviews en... Jij kan alles tegelijk. Je drukt op deze, CD2. Heel goed. En hey. start een liedje. Zo makkelijk is het, zo makkelijk is het.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

ritme van Zandvoort, op 106.9 FM The clouds have gone away To start a brighter day We have waited far too long It's time to let it out You know what it's about waited all to feel sun. The harder it gets, the faster we seem to fall in love. En ik kijk terug naar Pinkpop 2012, waar Bruce in één van mijn hoogtepunten was. helemaal dit nummer, dat was zo goed. En dat liedje had ook alles, hè. Ehm, wat, hij, deed zo, hij deed zoveel. Hij pakte uit... Je weet Clarence Clemens ken je, van de East Free Band, de blazer. er was iemand in het publiek die had daar een schilderij van gemaakt. Dat je Bruce en Clarence Clemens met z'n tweeën zag. En die zag hij. En die was helemaal aan de achterkant van het publiek. En die werd naar voren gehaald zo. En hij pakte het schilderij en hij zette hem op het podium. Er was een, een stukje waar Bruce deed alsof hij de muziek vergeten was. Alsof hij de tekst was vergeten. Ja. Hij deed het zo en er was een jongen, nou ik denk van 25 jaar, die, die zong dat. En toen zei. hij, hey, you're my man. Toen gaf hij hem zijn hand. <laughs> en toen ging hij nog crowdsurfen ook. Oh, geweldig. Ja, het was echt, het was, in dat liedje was echt alles in één. Spirit in the night. Even, even oh, je Pinkpop, dat is het sleutelwoord. Eh, ben je nog bij die presentatie geweest van ja. Pinkpop eh, voor dit jaar? Ja, ik ben gisteren geweest. En hoe was ehm, dat? Ja, was leuk. Het was in Paradiso Amsterdam. Ehm, ik vind de line-up van dit jaar... Ja matig. Ik heb daar meer, meer reacties op gehoord. Ik ben vorig jaar geweest, vond ik het echt, echt te gek. Maar het zou misschien ook te maken kunnen hebben dat vorig, volgend jaar is er een jubileum. Ze bestaan zoveel jaar, iets van 30 of 40 jaar volgens mij. Oh, ja. Dus je hebt kans dat volgend jaar de wat grotere artiesten dan, dat ze daar allemaal bezig zijn. Ik heb vernomen dat wellicht Paul McCartney komt. Dat zou helemaal Dat zou wel te gek zijn, hè? Ja. En dan Paradiso uh, waren ook een aantal optredens... waaronder van de Opposite, Blauwzoen, Douwe Bob en Kensington. Oh, die! Nooit van Nee, jij kent ze niet. <laughs> nee. Maar ik denk, jongen, mensen die naar Pinkpop gaan... die kennen ze ongetwijfeld. En eh, ja, dat was in ieder geval een leuk sfeertje. Dus dat heb ik, eh, dus dat heb ik daar gekeken. Was leuk. Oké. hey, um, tot en met 4 uur kun je langskomen in de studio. Net hadden we eerst Lars. Lars, ja. We hebben nog even met hem gesproken. Hij is heel enthousiast over radio en dat, eh, dat doet ons deugd. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Hij gaat volgend jaar ook meedoen aan de workshops. Oké, heel goed. Ehm, zometeen muziek van de Police. Paul Enka komt nog langs. Echt Ach, een, eh, wat aardig, wat leuk. Heel leuk stukje. Hij doet allemaal eh, koffers in zijn eigen stijltje van bekende liedjes. Dat hoor je zo meteen. Oh, en dit is zo mooi. Het is Mickey Echo samen met Rihanna. De nieuwe single. En die heet Stay.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 without you. It takes zo is het leuke. We maken even een playlistje. Dus de liedjes die, willen wij, gaan, die wij willen gaan draaien. Ja. En Albert zet Koep ertussen. En die dacht ik, hé, hey, die ken ik ook. Die is leuk. <laughs> en daarom draaien we ook zeker. Koep, come to me op CFM. Nou, Koep heeft meerdere mooie nummers. Leuk. Het, is het, lijkt een beetje, dit nummer begint ook een beetje als kerstmuziek. Maar het, is heerlijk zo. Ja, het is een beetje een kerst. Maar ze, heeft ook bijvoorbeeld ehm, zomerse liedjes. Ik kan even een voorbeeldje geven. Waaronder deze. Dit is ook Koep. See a Different You. Prachtig over jazz, man. Ja, lekker, hè? Helemaal te gek. je een eh, mooie zomeravond. Eh. Oh ja, hou erop, hou erop. <laughs> We worden jaloers. En dan hoorde een nieuwe van eh, Rihanna. Prachtige nieuwe single, Stay. En ze heeft eindelijk haar bruine lokken weer terug. Oké. Dus Rihanna had vroeger altijd eh, zo'n hanenkam helemaal in het rood of in het groen, ik weet niet meer wat. En daarom is ze ook meteen gepromoveerd tot achtergrond van mijn telefoon. <laughs> <laughs> en ik ben niet de enige die de nieuwe eh, single van Rihanna zo, eh, zo mooi vindt. Acteur Vin Diesel, die heeft dit liedje van Rihanna even opgenomen. En hij heeft het gemaakt voor zijn eigen liefje. Ach. En dat klinkt zo. here.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 that I was right out of my head the way he described it. He said I'd be better dead than live. I didn't listen to his jive. I knew all along that he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not. Oh no. My analyst told me that I was right out of my head. He said I'd need treatment. But I'm not that easily led, he said. I was the type that was most inclined, when out of his sight, to be out of my mind. And he thought I was nuts, no more ifs or ands or buts. They say as a child I appeared a little bit wild with all my crazy ideas. But I knew what was happening, I knew I was a genius. It's so strange when you know that you're a wizard at three. I knew that this was meant to be. Now I've heard little children were supposed to sleep tight. That's why I got into the vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now, do you think I was crazy? I may have been only three, but I was swinging. They all up and angry they all have it Edison and also at Einstein. So why should I feel sorry if they just couldn't understand the idiomatic logic that went on in my head? I had a brain, it was insane. Oh, they used to laugh at me when I refused to ride on all those double-decker buses, all because there was no driver on the top. What? No driver on the top? Man, the chick is twisted, crazy, oops, shooby, here, flip city. My analyst told me that I was right out of my head. But I said, dear doctor, I think that it's you instead. Because I have got a thing that's unique and new. To prove it, I'll have the last laugh on you. Cause instead of one head, I got two. And you know, two heads are better than one. Yeah, Joni Mitchell, Triggered. van de zwarte lijst van de ZFM. Oh, de zwarte lijst. Ja, heerlijke muziek van Joni Mitchell. hey, ehm, ik eh, zeg het een aantal weken tegen. Ik heb een nieuw album ontdekt van Paul ja. Enka, Dat komt uit 2005. En op dat album doet hij bekende classics. Maakt hij in zijn eigen sausjes. Eigen sausje maakt hij erover. Hij maakt in zijn eigen stijl. Zo doet hij eh, Smells Like Teen Spirit van Nirvana, Hello van Lionel Richie en Wonderwall van Oasis. En hij doet dit liedje ook. It's My Life, Bon Jovi in een Paul Enka steltje. En dat klinkt zo.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 Frank said he did it my way. Just want to live while I'm alive. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. Just want to live while I'm alive. Just want to live while I'm alive. I just want to live while I'm alive. It's my life kan ook een eh, filletje zijn dit. Ja, dit, zou, dit is ook, nou, daar staat hij waarschijnlijk ook eh, op mijn, eh, op, hoe heet zo'n ding? USB-sticky. <laughs> Als dat dit ooit de intentie was om daar een filletje van te maken. You Macalela, Grazing in the Grass. Lekker liedje, een beetje een jazzy, ja. um, sfeertje. Hey, tot vier uur kun je langskomen in de studio. Ehm, om even de studio te bekijken. ZFM Sanford, Open Huis. In het kader van de Kids Adventure Week. Dus kom, kom langs. En kun je daar niet langskomen dan kun je ons wel zien. Kijk dan even op internet www.zfmsandvoort.nl Dus www.zfmsandvoort.nl En dan druk je even op het kopje live kijken. Deze man staat op de Pinkpop zaterdag. Het Douwe Bob, Blind Man's Bluff. Well, I used to pick the hand that I needed And I watched that hand in the shame of the defeated And I went from town to town Reading cards and weighing dice When I needed love, I never paid the asking price. And oh, oh no, you got me. not be caught up in your sorrow squeeze, squeeze. Hij staat dus op de Pinkpop zaterdag. 20 jaar is hij nog maar. dit is zijn nieuwe single Douw Bob, Blind Man's Bluff. Maar hij was er gisteren, Hij was er gisteren. Ik heb hem gisteren live zien optreden. Ja, ik vind hem, ik vind hem eh, goed. En voor 20 jaar en dan zo'n stem. Ja, lekker hè? Lekker, eh, ja. alsof hij al jaren aan het drank Muziek is. maken, ja. <laughs> nou, misschien is het ook wel zo. Wat maar... is, maar hij heeft een heerlijke, heel, heel mooie stem. Goed, nou ja, dan een plaatje van mij. Wat ook. Eh, en wel King Curtis met Memphis Soul Stew. Dat is een heel leuk nummer. Het is, eh, het is meer een minuutje wat hij beschrijft. Want hij eh, heeft het dan wel, weliswaar over soulmuziek. Ja. Maar hij zegt, nou, je begint met een eh, easy bas. En dan hoor je een, of een easy drum. hoor je een easy drum. En dan komt er langzaam komt er een bas bij. Dan komt er een gitaar bij. En uiteindelijk heb je het hoofdgerecht En dan heb je een schitterend soulnummer. Dus King Curtis met Memphis Soul Stew. Today's special is Memphis Soul Stew.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 it. That's it. So fuck the world, feed it beans, it's gassed up. Everything's it's stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No if fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From infinite down to the last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. to the fans, I never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired, perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back, to clack, clap. Cause I ain't playing around. It's a game called circling, I don't know how. I'm way too up to